Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is nog steeds nagelbijten in Amerika. In vier staten wordt er nog druk geteld en dus is het nog afwachten of Joe Biden of Donald Trump zich de komende vier jaar president mag noemen. In de staat Georgia gaan ze de stemmen zelfs allemaal opnieuw tellen, omdat de verschillen te klein zijn. As we are closing in on a final count, we can begin to look toward our next steps. With a margin that small, there will be a recount in Georgia. Dat duurt nog wel even en intussen is het spannend of we vanavond nog iets van Pennsylvania horen. Daar is het ook nek aan nek met Biden aan kop. Leraren moeten gewoon alle spotprenten kunnen laten zien, heeft premier Rutte gezegd. Ik vind dat elke leraar in Nederland die in zijn of haar didactische aanpak het eh, goed vindt om een spotprint te gebruiken, dat moet doen. Want dat is namelijk onderdeel van het laten zien hoe in Nederland eh, eh, wij met humor, met spot, letterlijk spotprent, met humor, met spot, ook omgaan met gevoelige kwesties. Leraren van een middelbare school in Rotterdam en Den Bosch zijn bedreigd nadat ze in de klas spotprenten lieten zien. Volgens Rutte is het absurd dat ze bedreigd worden en het is iets wat een land niet mag tolereren. In een groot drugsonderzoek zijn 13 mannen opgepakt. Het gaat om havenwerkers uit Rotterdam en een ex-politieagent. De politie denkt dat zij een criminele organisatie zouden hebben... die drugs via de haven van Rotterdam in Nederland binnensmokkelt. Opnieuw gaat de NS minder treinen laten rijden. Volgens het spoorwegbedrijf zijn er door corona een stuk minder reizigers... en zijn er daardoor ook minder treinen nodig. Het is nog niet duidelijk waar je in Nederland langer op de trein moet wachten. Volgens NS blijven er per traject wel minimaal twee treinen per uur rijden. Het weer nog. Op de meeste plaatsen best wat zon. Vanavond bijna geen bewolking. Morgen ook vrij zonnig en droog. Het wordt dan 12 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de N200 Amsterdam richting Haardem staat nog file tussen de aansluiting met de A10 en halfweg 3 kilometer met 10 minuten vertraging.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 I be waking up the pics before a nigga on it. And every weekend my shorty coming over. Shorty can Fendi out, but she like flashing over. She ain't driving no Camry, she pulling in a Rover. With her hair so curly, I like she said. What you know about us? Tell you everything. I got what you need. Woke up in the store and get what you want. Go get it. You get what you please. We bout to get it on. Take off them drawers. It's just you and me. You know what I be on. I'm about to go wrong. Cause I like what I see. Look, baby, I said I ain't gon' front. You got my heart beating so fast, some words I can't pronounce. And I be getting the chills every time I feel your touch. I be looking at the top, and girl, it's only us. All I need is your choice. And girl, I told you once, don't make me tell you twice. I know you see this print through my pants that I know you like. And your ass be looking so fat when it be in them tights. And I'm going straight to the top, so hope you ain't afraid of heights. You always keep me right. For a fact, you never left. Through all the trials and tribulations, always had my best. So here's 5500, go and get your rest. Stop rubbing on your butt, start kissing on your neck. Hey, better it, hate that about it. Niggas know I had to swing, I had to make a play. I had to apply the pressure, cause you my hidden treasure. I think I'm falling in love. She said, What you know about love? I tell you everything. I got what you need. Woke up in the store and get what you want. Go get it. You get what you please. We bout to get it on take off them drawers. It's just you and me. You know what I be on.